Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het maximaal toegestane geluidsniveau van 103 decibel bij concerten... is alleen veilig als alle bezoekers oordoppen dragen... bevestigen onder andere deskundigen op het gebied van gehoorschade aan nieuwsuur. In de praktijk blijkt dat de helft van de bezoekers nooit oordoppen gebruikt. In 2018 sprak het kabinet met de concertbranche het maximum van 103 decibel af. Het Amerikaanse leger heeft een leider van Al-Qaeda geliquideerd. Dat zegt president Trump. Qasim al-Rimi was de hoogste man van de afdeling van Al-Qaeda... op het Arabisch Schiereiland. Afgelopen zondag verscheen hij nog in een video... waarin hij de verantwoordelijkheid opeist... voor de aanslag op een Amerikaanse legerbasis in Florida in december. Toen al was onduidelijk wanneer die video was opgenomen. In China zijn er in één dag 73 doden bijgekomen... die zijn overleden aan het coronavirus. Daarmee staat het totale dodental nu op ruim 630. Er zijn ook een paar duizend nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. In de stad Wuhan, de besmettingshaard van het virus... is inmiddels een tweede noodziekenhuis gebouwd. Daar kunnen 1500 patiënten terecht. In Velendaal heeft de politie voor ruim 300.000 euro aan namaakkleding gevonden... waaronder shirts van het Franse merk Givenchy. Kleding van dit merk kost normaal gesproken honderden euro's. De namaakartikelen zijn in beslag genomen. Afgelopen jaar is er een record aantal nieuwe bedrijven bijgekomen, meldt het CBS. In totaal gaat het om 207.000 ondernemingen, 23.000 meer dan het jaar ervoor. Veel van die nieuwe bedrijven zitten in de specialistische dienstverlening... maar ook in de handel en de bouw zijn er veel bedrijven bijgekomen. Het weer nog lokaal, nog kans op wat mist. Vanuit het zuiden gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het wordt vandaag 7 tot 10 graden. Morgen meer bewolking en in de middag wat regen. Zondag wordt nat en onstuimig met aan zee kans op een zuidwesterstorm. Dit was het NWS Journaal.